7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Afgelopen jaar zijn 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van digitale criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de politie en het CBS. De meeste mensen kregen te maken met vermogensdelicten... zoals fraude bij online aankopen. Vooral jongeren waren slachtoffer. Het aantal slachtoffers bij mannen en vrouwen is gelijk. Wel kregen vrouwen vaker te maken met stalking en bedreigingen. Politiechef Akerboom noemt het een illusie dat hij een einde kan maken aan alle misstanden waar een klokkenluider vorige week in NRC over schreef. In Jinek zei hij dat hij er wel dagelijks aan werkt om zaken als racisme, intimidatie en seksueel wangedrag bij de politie aan te pakken. Akerboom vindt ook dat er meer moet gebeuren op het gebied van diversiteit. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft tweets van president Trump bestempeld als racistisch. Afgelopen weekend twitterde Trump dat vier democratische congresleden met een migratieachtergrond terug moesten naar hun eigen land. Drie van de vier zijn in de VS geboren. Behalve de democraten die de meerderheid hebben in het huis stemden ook vier republikeinen in met de veroordeling. De Zuid-Afrikaanse zanger en activist Johnny Clegg is overleden. Hij werd in eigen land ook wel de Witte Zulu genoemd... omdat hij de verbinding zocht met de zwarte bevolking sprak zich uit tegen de rassenscheiding... en werd daarom tegengewerkt door het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Zijn laatste concert in Nederland was in 2017 in Zaandam. Johnny Clegg was ziek, hij overleed thuis in Johannesburg en werd 66 jaar. In Nijmegen zijn tienduizenden wandelaars begonnen aan de tweede dag van de Vierdaagse. Veel lopers dragen roze, omdat het roze woensdag is. Op de tweede dag zijn vaak de meeste uitvallers. Recordhouder Bert van der Lans gaat in ieder geval niet van start. De 87-jarige Nijmegenaar brak gisteren na de finish zijn sleutelbeen. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Later op de dag in het noorden kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen iets warmer, maar ook meer bewolking. En dan kan er ook in de loop van de dag een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.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 his heart in delight. And in a ring stands a circus clown, holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad, so sad. There ain't no easy way around, And it's sad, so sad All new friends the circus left love is sweet and tasty.